10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De werkloosheid is in augustus nauwelijks gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus hadden 604.000 mensen geen werk. Dat komt neer op 6,8% van de beroepsbevolking. In mei, juni en juli daalde de werkloosheid met zo'n 7.000 per maand. Maar in augustus was daar amper sprake van. Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen op zoek zijn naar een baan... terwijl het aantal vacatures stabiliseert. Mozambique is vanaf vandaag officieel vrij van mijnen. Ruim 20 jaar na het einde van de burgeroorlog zijn alle 213.000 mijnen in het land geruimd. De landmijnen waren een overblijfsel van de burgeroorlog die in de jaren 70 en 80 woedde in Mozambique. Ook nadat in 1992 de vrede was getekend, bleven de mijnen jaarlijks veel slachtoffers maken. Uit angst voor een tsunami zijn in Chili vanochtend een miljoen mensen geëvacueerd. Het land werd vannacht opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 8,4. Daarna volgden vier naschokken. Er vielen zeker vijf doden. De beving voor de kust van Chili was zo zwaar dat deze tot in Buenos Aires in Argentinië werd gevoeld. Na de beving volgde een tsunami-waarschuwing. Die geldt voor de hele kust van Chili, maar ook voor Californië en zelfs Hawaii en Nieuw-Zeeland aan de andere kant van de oceaan. Op de tweede dag van de algemene beschouwing in de Tweede Kamer komt zo dadelijk eerst premier Rutte aan het woord. Hij gaat reageren op wat er gisteren naar voren kwam. Toen stond het debat voor een groot deel in het teken van de vluchtelingen. Veel oppositiepartijen vinden dat de regeringspartijen de afspraken daarover verschillend uitleggen. Een ander vaak terugkerend onderwerp was de begroting voor veiligheid en justitie. De oppositie vindt dat er te weinig geld is voor de veiligheid in ons land. Het weer wisselen bewolkt en vooral langs de kust af en toe een bui. Vanmiddag opklaringen, er waait een matige zuidelijke wind. Aan zee is de wind krachtig tot hard. Het wordt vandaag ongeveer 17 graden. Ook morgen geregeld buien. Aan de temperatuur verandert dan niets. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer... Door een kapotte vrachtwagen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. En richting Den Haag op de A4 bij Zoeterwoude 4 kilometer. A9 maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 4 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag.